Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Pro-Russische separatisten in de havenstad Mariupol. Door de raketaanval zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. De Oekraïnse autoriteiten zeiden vanochtend meteen al dat de rebellen achter de aanval zaten, maar die ontkenden in eerste instantie. Op internet is een filmpje opgedoken waarin wordt beweerd dat een Japanse gevangene is onthoofd door de islamitische staat. Maar er wordt ernstig aan getwijfeld of de video echt is. De video is een geluidsopname met een afbeelding van een andere gegijzelde Japanner... die foto's vasthoudt van het onthoofde slachtoffer. Er wordt aan de echtheid getwijfeld omdat de video er heel anders uitziet dan andere IS-filmpjes. Afgelopen week verscheen er een IS-video waarin werd gedreigd de twee Japanse gegijzelden te doden... als de Japanse regering niet voor gisteren 200 miljoen dollar zou betalen. Het Openbaar Ministerie in Limburg gaat zeker 50 mannen oppakken... omdat ze seks hebben gehad met een minderjarig meisje. Een loverboy buiten het meisje van 16 uit in een hotel in Valkenburg. Op zijn mobieltje vond de politie de telefoonnummers van veel klanten. En ook kunnen er mannen worden opgespoord via de tientallen gebruikte condooms... die zijn gevonden in de hotelkamer. Op de A50 bij Arnhem zijn over een lengte van 300 meter vier kettingbotsingen geweest. Daarbij raakten een paar mensen gewond, van wie er één naar het ziekenhuis moest worden gebracht. In totaal waren er 15 auto's betrokken bij de botsingen. De politie weet nog niet of de gladheid een rol speelde. Mogelijk hadden de automobilisten last van de laagstaande zon. Het weer, geregeld zon, alleen in het noordwesten valt nog een enkele bui.